7 uur. Het journaal Het RIVM adviseert iedereen in Brabant met milde gezondheidsklachten... om dit weekend thuis te blijven en het contact met de buitenwereld te beperken... vanwege het coronavirus. Het gaat om hoesten, een neusverkoudheid en koorts. Mensen die daar last van hebben worden opgeroepen om niet naar het werk te gaan... geen evenementen te bezoeken en dit weekend niet uit te gaan... Het RIVM komt met het advies omdat er in Brabant veel coronabesmettingen zijn... waarvan de bron onbekend is. In Nederland zijn nu 128 mensen positief getest op het virus. Eén patiënt is overleden. In Italië zijn nu 197 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het aantal besmettingen is gestegen naar ruim 4600. Italië is het land met de meeste coronabesmettingen van Europa. Op verzoek van het RIVM raadt het ministerie van Buitenlandse Zaken... alle niet noodzakelijke reizen naar een groot aantal Italiaanse regio's af. Vanwege het coronavirus schrapt de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa... de helft van alle vluchten. Lufthansa en dochtermaatschappijen voeren dagelijks ruim 3200 vluchten uit. Vooral het aantal binnenlandse reizigers en reizigers naar Italië is flink gedaald. Het personeel van Lufthansa is gevraagd om vrijwillig minder te gaan werken. De KLM vliegt vanwege het coronavirus de komende week minder op een aantal Italiaanse steden. Op Schiphol is een man van 27 uit Brazilië aangehouden die zes goudstaven bij zich had. De staven hebben een waarde van meer dan 7 ton. De man wordt verdacht van witwassen. De Braziliaan was vanuit Rio de Janeiro op doorreis naar Hongkong. De douane vond de goudstaven, bij elkaar 15 kilo, in de bagage van de man. Hij kon geen goede verklaring geven over waarom hij het goud bij zich had. Het weer. Vanavond wordt het geleidelijk overal droog en klaart het op. De temperatuur daalt vannacht naar het vriespunt. Morgen droog en geregeld zon bij een graad of 9.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 Just picture me laying there. Cause it's not too late, I'm before the top is so passion deep inside. I got strength, I got pride. In a world made of steel, made of stone. Dancing till the end of this night, like now or never get strength and pride.